de vennen, de purperen hei, een dorpje dat past in je hand. De peel en de kempen en de meierij, mijn heerlijke Brabantse land. Het leven waar mijn standtafel staat. Een pleintje met bomen omrand. De boerenkapel speelt een deuntje op straat. Mijn heerlijke Brabantse land. doet mijn hart sneller slaan. Dat land van mijn jeugd waar je iedereen kent, geen verschil is in rang of in stand. Dat land waar je rijk bent, al heb je geen cent, mijn heerlijke Brabantse land. Dit land waar ons moeder ons groot heeft gebracht, mijn vriendelijk gemoedelijke land. Dat land waar het leven nog echt wordt geleefd, mijn eerlijke, heerlijke land.